Levi van Eck met het NOS-journaal. Litouwen blokkeert niet langer treinen met Russische goederen die op de sanctielijst staan. Het land liet die goederen sinds vorige maand niet door vanwege de sancties tegen Rusland. Maar Brussel bepaalde dat die maatregelen niet gelden voor vervoer per spoor. Litouwen had al gezegd dat besluit te respecteren en nu is de blokkade dus opgeheven. Het land kan de Russische treinen wel streng controleren op onder meer wapens. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn de afgelopen dag zeker 13 doden gevallen bij gevechten tussen milities. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de hulpdiensten zijn er onder de doden ook een aantal burgers, onder wie een kind van 12. De aanleiding voor het geweld is niet precies duidelijk. De afgelopen tijd was het relatief rustig in Libië. Politiek gezien is het nog altijd een chaos in het land... omdat er twee regeringen zijn die allebei de macht claimen. In Rotterdam is een stille tocht gehouden voor DJ en producer Siki Martina. Hij werd bijna twee weken geleden doodgeschoten bij metrostation Koolhaven. Bij de stille tocht waren een paar honderd mensen aanwezig. De herdenking begon bij het ouderlijk huis van Martina en eindigde in het Zuiderpark. Voor de schietpartij zijn twee verdachten aangehouden, een man uit Steenbergen en een man uit Rotterdam. De aanleiding is nog niet duidelijk. In Ter Aar in Zuid-Holland is een man van 31 aangehouden die zichzelf wat wilde aandoen. In de omgeving werden in verband daarmee gisteravond 19 woningen ontruimd. Er was explosiegevaar vanwege een gaslek. Voor de bewoners werd opvang geregeld. En Femke Bol heeft op de WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene zilver gewonnen op de 400 meter horden. Winnaar werd de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die haar eigen wereldrecord verbeterde. Bol won eerder ook al zilver op de 4 keer 400 meter voor gemengde teams.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 Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top, top, top, like how we do it, baby, this is what we say.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 We've been going like a hurricane. Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of sirens. climbing myself, I'm gonna giving you everything I got. Don't know how you control my 9.